In de hoofdstad Urumqi gingen ze met knuppels de straat op om ruiten van winkels van Oeigoeren in te slaan. Het is voor het eerst sinds zondag, toen de onrust in Xinjiang uitbrak, dat Chinezen met zo'n tegenactie komen. De Oeigoeren betogen sinds zondag tegen de Chinese regering omdat ze zich gediscrimineerd voelen. President Obama heeft in een toespraak in Moskou de gemeenschappelijke belangen van Rusland en de VS benadrukt. Volgens Obama heeft Amerika belang bij een sterk, vreedzaam en welvarend Rusland. Wel hield Obama Rusland het belang voor van een democratie met verschillende partijen en onafhankelijke media. Hij verdedigde ook het mogelijke lidmaatschap van de NAVO van Georgië en Oekraïne. Bij de herdenkingsdienst voor Michael Jackson in Los Angeles zijn zeven leden van de Nederlandse fanclub. De ceremonie is in het Staples Center waar Michael Jackson repeteerde voor zijn geplande concertreeks in Londen. In het Staples Center is plaats voor 11.000 mensen. Voor de gratis kaartjes hadden zich meer dan anderhalf miljoen mensen aangemeld. Via loting is bepaald wie de gelukkigen zijn. De vraag naar uitzendpersoneel daalt nog steeds. Tussen half mei en half juni daalde het aantal gewerkte uren in de uitzendbranche met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling was minder scherp dan in de periode daarvoor. Volgens brancheorganisatie ABU kan dat erop duiden dat het einde van de periode van achteruitgang in zicht is. Watlopen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog is voor de rest van het jaar niet meer mogelijk. De organisatie vindt het te gevaarlijk. De vaargeulen zijn dieper geworden en de slijkvelden te zwaar om doorheen te lopen. De afgelopen maanden moest de reddingsbrigade twee keer watlopers helpen die vastzaten. Het is voor het eerst in 40 jaar dat de watlooproute is gesloten.